Gert Kluk met het NOS Journaal. In Mekka zijn vanochtend zeker 453 mensen om het leven gekomen. Veel meer dan eerst werd gemeld door de Saudische autoriteiten. Er zijn meer dan 700 gewonden. De mensen kwamen om het leven tijdens de Hajj, de jaarlijkse bedevaart van moslims uit de hele wereld. Ze waren op weg naar het stenigingsritueel van de duivel. Daarbij worden steentjes naar pilaren gegooid. In het gedrang zijn de mensen vertrapt. In het afgelopen voetbalseizoen hebben 916 voetbalsupporters een stadionverbod gekregen. Dat is ruim 50% meer dan in het seizoen daarvoor. De stijging komt vooral door een aantal grote incidenten, zegt de politie. Daarbij ging het vooral om openlijke geweldpleging. Tientallen stadionverboden in één keer werden opgelegd rond de wedstrijden Den Bosch-Os en AS Roma Feyenoord. Volkswagen heeft ook in Europese dieselauto's verkocht met software waarmee de emissietesten konden worden gemanipuleerd. Dat zegt de Duitse minister van Verkeer Dobrindt. Hij kon nog niet zeggen met hoeveel auto's in Europa er is gesjoemeld. Het schandaal begon in Amerika. Wereldwijd gaat het om 11 miljoen Volkswagens. Gisteren stapte topman Winterkorn op. Verwacht wordt dat nog meer topmensen van Volkswagen het veld ruimen. Staatssecretaris Van Rijn zegt dat mensen wettelijk recht hebben op thuiszorg. Aanbieders en verzekeraars moeten volgens hem met elkaar overleggen, zodat niemand zonder zorg zit. Hij reageert ermee op het bericht dat twee thuiszorgaanbieders een patiëntenstop hebben ingesteld, omdat ze door geldgebrek de zorg voor ouderen niet meer aankunnen. Van Rijn vindt dat de onderhandelingen tussen aanbieders en verzekeraars nooit ten koste mag, mogen gaan van de mensen die de zorg nodig hebben. Twee mannen uit Arnhem, van wie werd vermoed dat ze naar Syrië of Irak waren afgereisd om te vechten, zijn opgepakt in Turkije. En gisteren maakte Arnhem bekend dat de mannen mogelijk deelnamen aan de jihad. Een paar weken geleden waren ze als vermist opgegeven. Het weer vanuit het westen buigen geregen. De meeste regen valt in het noordwesten. Het wordt 16 tot 18 graden. Vanavond en vannacht enkele opklaringen. Morgen wisselend bewolkt en plaatselijk een buitje. En dan wordt het zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A4, de richting Amsterdam... bij knooppunt de Nieuwe Meer, 3 kilometer. De oorzaak is een politieonderzoek na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10... Tussen Osdorp en de afrit Rai daardoor 4 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. En door een kapotte vrachtwagen op de A20 richting Gouda...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 op deze 24 september 2015. Vier uur lang ZFM Muziek Boulevard Live... en het eerste twee uur zijn bestemd voor Matchbox, tweede jaargang nummer 44. En we zijn te beluisteren op de kabel via 104.5, in de ether op 106.9... en op het internet via zfm-live. En mijn naam is Bart van der Meer. We gaan weer eh, heerlijk stevig beginnen zometeen met Paranoid en Oh Marie... En daarna zien we gewoon wel verder. Maar twee uur heerlijke muziek. Veel plezier. Marie. Oh, Marie. In your arms, I'm longing to be. Longing to be. Mmm, baby. Baby, tell me you love me. Tell me you love me. Kiss me once while the stars shine above me. Shine above me. Hey, hey, Marie. Hey, Marie. Oh, Marie. Oh, Marie. In your arms, I'm longing to be. Longing to be. Oh, baby. Oh, baby. Tell me you love me. Tell me you love me. Hey, Marie. Hey, Marie. Hey. Sammy, come here, boy. Where Marie? Where Marie? Where Marie? Quando sono? Ci pensa per te. Fama to me. Fama di me. no, oh no, no, Uno no, no, noto, bracciata, no, noto, bracciata, bracciata, oh no, no, noto, bracciata. Come on, boy, what's the matter with you? no, noto, bracciata. Quando sono? Ci pensa per te money me. Way money, way money, way money, way money, way money. en O'Marie. En gelukkig had ik voor de uitzending al een pilletje genomen om rustig te worden. Want ik word van die man zo vreselijk nerveus. Ah, 1957, dat was in ieder geval het jaar waarin O'Marie een hit was. En we begonnen met eh, Black Sabbath, met Paranoid. In ieder geval met Ozzy Osbourne en Tommy Iommi. En eh, ehm, de Black Sabbath begon met de groepsnaam Polka Talk. Ja, en daarna hebben ze nog een keertje Earth geheten... Maar gelukkig kennen we ze onder Black Sabbath, Paranoid. We gaan naar Don't Look Back en dan denk je meteen aan Peter Tosh en Mick Jagger. Maar de originele komt uit 1965 van de Temptations. die produceerde de plaat en eh, hij schreef hem ook samen met de heer Ronald White. Dat waren The Temptations en Don't Look Back. En op het B-kantje stond My Babe. Ook niet onbekend trouwens. We gaan beginnen met de top 40 van 50 jaar geleden. Drie nieuwe binnenkomers en allemaal in de laagste regionen. Maar dat betekent niet dat het geen grote hits zijn geworden. Twee van de drie in ieder geval. Nieuw op 37, The Four Tops. It's the same old song. Holland Does Your Holland waren de componisten dit waren de Four Tops. Op nummer 37 in de top 40 van 24 september 1965. De volgende nieuw op 33, The Sorrows met zanger Don Farden. En Don die is later eh, uit de groep getreden en is een solo carrière begonnen. En heeft één keer een top 10 gehad in 1968 met Indian Reservation. Maar hier zong hij samen met The Sorrows op 33, Take a Heart. you take a heart, then you break a heart. But before you do, you make it full for you. Then you give it back. Oh, you shouldn't do that. You see me walk that floor, just a thinking of you. You see me walk that foot, baby, right out of my shoes. Somebody help me, please. Tell me what to do. Just hand an answer. You made for you. You know you shouldn't do Take a Heart en het waren de Sorrows nieuw op 33. In 2011 zijn ze trouwens weer opnieuw begonnen met twee originele leden, Don Farden en Phil, Pick, Phil Witcher. Jawel. Ehm, we gaan naar de hoogste nieuwe en dat is dan per saldo meteen... De klapper van de week! ja, en die staat op 32 en is van eh, Dusty Springfield. Some of Your Lovin'. de nieuwe nieuw op 32, Some of Your Love, van Dusty Springfield. Geschreven door Goffin en King. En King, die komen we in het tweede uur nog tegen. Hier is Bobby Darren. Splish splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. a party going on. It was Miss Molly was a even there to a willa. Splish splash, I forgot about the bath. I went and put my dancing shoes on. Yeah, I was a rolling and a strolling, dealing with the feeling. Bobby Darin en Splish Splash uit 1958. Drie platen geleden hadden we de groepnaam The Sorrows. En nu hebben we een eh, nummer dat heet Sorrow. Van een groep die de Mercies heet. En dat was een overblijfsel van de Mercy Beats. een paar interessante feitjes over dit nummer. Eh, de drummer op eh, het nummer Sorrow van the Mercies was Clem Catini. En die kennen we nog wel als drummer van de Tornado's van Telstar. En het horen, het blazersinstrument eh, arrangement... werd waarschijnlijk gedaan door John Paul Jones. Later kennen we die nog van Led Zeppelin. Jawel, zijn we toe aan de tip van Willem. En volgens de tip zou het een perfect day moeten worden... Maar als je naar buiten kijkt, dan eh, komt daar in ieder geval vandaag niks van terecht. Maar je kan op vele manieren een perfect day hebben. Het is een nummer van Lou Reed uit 1972, waar in 96 is daar een koffer van gemaakt en, eh, voor de BBC.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 Sing kiss every breeze. Her loving arms reach out for me through calm and stormy seas. At night I pace the lonely deck, caressed by memories. the deck alone. Her loving diversiteit in de muziek die is eh, genoegzaam bekend in Matchbox. Net hadden we Lou Reed, nu Eddie Fisher met Cindy Oh Cindy uit 1956. En dan gaan we nu maar weer eens luisteren naar Cream en Strange Brew. geschreven, de, tenminste de groep Cream met Strange Brew, geschreven door Eric Clapton, Felix Papalardi en de heer Collins uit 1967. We naar een one-hit wonder uit het jaar 68, een instrumentale van Paul Moria, Love is Blue. oorspronkelijk getiteld L'amour est bleu... en voor het eerst gezongen door Vicky Leandros tijdens het Eurovisie Songfestival... hebben we nu een eh, instrumentale uitvoering van het nummer...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 Oh, Nakita, you will never know. LP Ice on Fire van Elton John, Nikita uit 1985. En het grappige is, in 1986 zijn er ongeveer 112 meisjes geboren... die allemaal Nikita werden genoemd. En het fijne daarvan is dat het een Russische naam is. Alleen een jongensnaam. Maar ja, vooruit, het kwam Nikita Khrushchev, wie kent het niet trouwens, hè? was toch een jongetje. Jawel. Uh, we gaan naar de Eagles. Best of my love. the Border, die Eagles uit 1974 met The Best of My Love. En de plaat werd als single uitgebracht en werd meteen hun eerste nummer 1 hit. En de steelgitaar, de mooie steelgitaar, werd gespeeld door Bernie Leadon. Ehm, we gaan even naar de Supremes uit 1968. 1968, hè, maar dat is fout. Het was 1965. Stop in the Name of Love, dat was het in ieder geval wel. En het waren ook de Supremes. In 1968 had Shorty Long een hit met Here Comes the Judge. Hear ye, hear ye. The court's in session, the court's in session. Now here comes the judge, here comes the judge. Here comes the judge, here comes the judge. Cause here come the judge. Don't nobody budge. Cause here come the judge. Judge Shorty is presiding today. And he don't take no stuff from nobody, no kind of way. Hey boy, take off that hat. Where do day. No other love have I, only my love for you the dream we knew. No other love. Watching the night go by, wishing that you could be. Watching the night with me. Into the night I cried. het was eigenlijk de bedoeling <laughs> dat dit laatste minuutje instrumentaal zou zijn. Maar Ronnie Hilton die drong weer voor. Oké, nou tot het nieuws en de berichten is Ronnie hier met No Other Love.